Kees Groot met het NOS-journaal. Het OM heeft een boete geëist van 200.000 euro tegen een kunstmestgroothandel in Waalwijk. Bij het bedrijf kwamen in 2014 twee mensen om het leven toen een muur van betonblokken omviel. Volgens de inspectie was het niet veilig in het bedrijf. Het beton was aangetast en omdat er te veel kunstmest tegen de muur stond opgeslagen, is die waarschijnlijk bezweken. Het OM wil dat de directeur van de groothandel in Waalwijk een taakstraf krijgt. De ministers van het nieuwe kabinet zijn voor het eerst bij elkaar geweest. Ze hebben afspraken gemaakt over de precieze taakverdeling. Dat luistert dit keer extra nauw omdat er verschillende departementen zijn met twee ministers. De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Olongren, krijgt ook het onderdeel wonen in haar portefeuille. Morgen wordt het nieuwe kabinet beëdigd door de koning. De genomineerden voor de NS Publieksprijs zijn bekend. Drie van de zes boeken gaan over sport. Het zijn biografieën over Johan Cruijff, Thomas Dekker en René van der Gijp. Saskia Noord is voor de vijfde keer genomineerd, dit keer met haar roman Huidpijn. De andere twee genomineerden zijn Judas van Astrid Holleder en De Levens van Jan Six van Geert Mak. Over een maand wordt de winnaar van de NS Publieksprijs bekendgemaakt. Een snelweg in Duitsland is urenlang dicht geweest nadat ruim 30.000 bierflesjes op het wegdek waren beland. De politie denkt dat een vrouw in een personenauto te dicht langs een vrachtwagen reed. En toen ze die vrachtwagen raakte kwam het zeil los en vielen zo'n 1500 kratten bier op het asfalt. FC Utrecht is uitgeschakeld in het bekertoernooi. Uit tegen VVV Venlo werd het 3-1. Heracles schakelde met enige moeite de amateurs van Hoek uit met 3-1. En Ajax won eenvoudig met 4-1 van stadsgenoot De Dijk. Het weer, lokaal nog wat lichte regen. Vannacht koelt het in het noorden af tot onder de 10 graden. Daar kan een mistbank ontstaan. In de rest van het land blijft het vannacht zacht. Morgen is het bewolkt met in het midden en zuiden wat regen. Het wordt 16 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen... En zo zijn wij aanbeland bij het tweede uur weer. De koos reggae. Reggae at the sea, geef het de naam. Mijn naam is in ieder geval Willem Bruist. En waarom ik zo heet? <laughs> Nou, Wikipedia, probeer eens.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 ja, ja, ja. Turn Your Lights Down Low, Bob Marley met Lauren Hill. Lauren Hill natuurlijk van de Fugees. En natuurlijk, uh, ja, schoondachter, ja. Dan vind ik, eh, Lauren Hill vind ik al een guilty pleasure op twee beentjes. Mag ik dat zeggen? Er is niemand die met teren spreekt hier, <laughs> dus... <laughs> Je luistert naar het tweede uur van ZFM Koos Reggae. Met bruist achter den knoppen, ja. <laughs> Ik heb weer eentje, een, eh, eentje klaar liggen van Pieter Tosh. Is een verzoekje. Catchy Shubby. if it drop, it will pop. And if it pop, no one can mend it. Cause if them mend it, you can easily bend it. So we are go get Just you do as I say. It may only take one hour or two, and by the next time you will know what to do. We are both kitchen, kitchen, should be, should be tonight. Me and you are both kitchen, kitchen, should be, should be tonight. All night long. some kitchen issues. ja, ja, ja. Try to Love, de live versie van Third World. Ik kreeg zo straks een berichtje al enige tijd geleden, de vorige uur al, van iemand die zegt van... <laughs> die zegt van, wat heb je toch in godsnaam in je hand? Heb je een boksbeugel of zo? Nou, als ik hiermee de straat op ga, dan... Eh, ik ben in ieder geval zeker dat ik de <laughs> politie niet achter me aankrijg. want dat ding eh, heeft niks met een boksbeugel te maken. waar het er wel mee te maken heeft, dat, eh, ja, dat heeft met de komende tijd te maken. Dat is alvast een een, eh, een sneak preview naar, eh, naar over een tijdje. En dat ziet er dan zo uit. Of eigenlijk klinkt dit dan zo. Zo. Nou, dan weet degene die dat berichtje gestuurd boven die boxbeel gelijk wat het is, wat voor geluid het maakt en wat ze kan verwachten. ja. Hij zegt het al. San Diego. En het was inderdaad live concert in San Diego. Nog niet zo heel lang geleden, nee. Ik heb weer een oudje klaarstaan van Dave Ensel. En als je die hoort, dan zeg je... Oh, die... De kleine kijkbuisluisteraars. Je zullen zeggen van, wat is dit? Maar de wat ouderen, ja, die kennen het volgende nummer wel. En er is het ook voor bedoeld. Je luistert naar ZFM Zandvoort. I'm back, but the shaker was so boss. most tolerant, storming, sound of soul. gaat je hartje sneller verklepperen. One Draw van Rita Marley. En ja, tijdloos. En dat geldt voor Ziggy natuurlijk. Tomorrow People Man. All there's no love in your heart, so sorry, then there is no hope for you. deny why we're on the low. People. Veel gedraaid. Deze niet. Terwijl die nog zo mooi is. Phil Irie, Lucky Dubey. En Irie, dat betekent eigenlijk gelukkig, hè? Happy zijn. Like me. En jullie ook natuurlijk. En dat komt allemaal door eh, ja, het geluid waaruit je speakers knalt van ZFM Zandvoort. Door ZFM Zandvoort eigenlijk. Nou, ik neem jullie even mee. Eh, we gaan even naar een hotel op zo'n moment. Ik ben weer toe aan een stukje rust. highway Hotel California en dan ook nog in een reggae-uitvoering. Ik kan me nog herinneren dat Joe Walsh van de Eagles ooit eens zei van, eh, toen hij dit hoorde van nou, misschien moeten wij dit zelf ook maar eens een keer uitbrengen op deze manier. Ja, ik weet het niet. Eh, het wil is al een keer uitgevonden, dus ja, waarom zou je het doen? Trouwens, heel veel nummers worden gecoverd en eh, ja, ik draai ze nooit natuurlijk. Alpha Blondie. I is you were here. En dit ken natuurlijk van Pink Floyd. Overbodig te zeggen, maar ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you Help to sing these songs of freedom. Cause all I ever have redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing? songs of freedom. Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. ourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy. Cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say. It's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? Cause all I ever had redemption freedom in Time. Ja, Ruud Gullet in die tijd had één nummer. Had ik maar één regeltje tekst, <laughs> maar dan gaat het verder niet om. Ik vond het een geweldig nummer en uh, eh, schot in de roos. Wat heb ik nog in petto? Ik zal me zo'n liefde voor iedereen. Waar zijn die vingertjes? One sinners who has her torment. Wenke Dub. Israel Vibration. een Dub. En dat brengt ons alweer op eh, ja, 5 voor 10 bijna. Dus uh, ja, het einde zit er eh, alweer aan te komen. Ik wil toch nog eventjes een keertje zeggen voor degene die het allemaal gemist hebben. Want ik kreeg er een berichtje van Willem, wat was dit nou precies? Nou, in Zandvoort kun je dus ehm, stichtingen en organisaties die drijven op vrijwilligers... die kun je dus nomineren voor de vrijwilligersprijs. Nou, dat kan dus tot 28 oktober. En stuur dan even een mailtje naar eh, info.vip-zandvoort.nl Ik herhaal hem er eventjes, want zetten zetten we in erin te tetteren natuurlijk. Info.vip, dus vip-zandvoort.nl En uh, ja, zet er maar gewoon in van, eh, dat je ZFM wil nomineren voor de vrijwilligersprijs. Dat vinden wij wel leuk. Trouwens, ik niet alleen, want... Dit doe ik natuurlijk niet alleen. Hè. Er zijn een heleboel vrijwilligers bij ZFM met, met allemaal verschillende programma's. En eh, ik zal eens een keer een, eh, op de, de Facebookpagina van Willem Bruis... een keer het complete programma zetten van eh, alle programma's. Dan kun je ook eens zien wat wij doen... ja, naast alleen de avondprogramma's. Want overdag is ook knetterdruk. Ja. Voor iedere, voor iedere mondje wordt er wel iets gekookt, zeg maar. Oké. Nou, tot zover deze huishoudelijke mededeling. ik heb het 5 voor 10. Ik laat dit nummer uitdraaien en dan zal ik er nog eentje achteraan piepen... En de rest mij eh, alvast eh, ja, afscheid te nemen van jullie. Want ik ben er niet eerder weer als 6 eh, november. Oh ja, ja, om 6 november pas. En ga je dan de kerstshow doen, Willem? Nee, nog niet. Dat komt pas veel later, net zoals de kerstversiering. Eerst Sinterklaas. Ja. Geniet er eventjes vijf minuutjes van uh, Goes Reggae met Willem Bruist. Dat is mij weer een, een aangenaam genoegen. voor deze drie uur. Blues en reggae, combineer het maar. Valt niet te combineren. Met normale mensen tenminste. <laughs> iedereen bedankt voor eh, de verzoekjes. Want ik heb weer een heleboel gekregen. En iedereen uh, ook alvast bedankt die meedoet aan de challenge. Heartbeats. En eh, voor alle insiders en outsiders daar. Maximaal drie per dag. <laughs> ik moet het erbij zeggen, want anders wordt het een ja, chaos, zeg maar. Dus kijk maar even op Facebook. Tik maar in de challenge. De challenge. T-H-E. E, The challenge is het eigenlijk. En dan zie je er zelf eentje staan. Heb je vragen op of aanmerkingen? Dat kan natuurlijk ook. willembruist.gmail.com Heb je problemen met ontvangst? Ik wil het graag weten, want dan kunnen we er iets aan doen hier. Want we staan hier natuurlijk niet alleen voor onszelf, maar we doen het ook voor jullie. Toch? Ik doe er nog één nummer achteraan en dat is van Pieter Tosh. En waarom Pieter Tosh? Het was de afgelopen week zijn verjaardag. En hij heeft nog steeds een speciaal plekje in mijn hart. Net als eh, ja, meerdere reggae-artiesten. Daar kan ik ook niks aan doen. Ik zeg dag tot uh, eh, 6 november in ieder geval.